Jan van der Putten met het NOS-journaal. Regeringspartij D66 wil dat de Europese luchtvaartautoriteit... voortaan beslissingen neemt over het vliegen over risicogebieden. KLM besloot vorige week om het luchtruim boven Irak en Iran te mijden... nadat een Oekraïns passagiersvliegtuig bij Teheran uit de lucht was geschoten. D66 vindt dat je de keuze voor een bepaalde route niet door een commerciële partij mag laten maken, maar dat je dat net als in de Verenigde Staten bij een luchtvaartautoriteit moet neerleggen. D66-Kamerlid Paternotte gaat dat voorstel vanmiddag in het Vragenuur in de Tweede Kamer aan de orde stellen. Iran heeft mensen opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid... bij het neerhalen van het Oekraïense passagiersvliegtuig vorige week. Het is niet bekend hoeveel arrestaties zijn verricht. Er wordt ook een speciale rechtbank opgericht... die onderzoek gaat doen naar het ongeluk met de Boeing 737. Het toestel werd vlak na het opstijgen neergehaald met een korte afstandsraket van de Iraanse luchtafweer. 176 mensen kwamen om het leven. President Rouhani noemt het neerhalen een onvergeeflijke fout en zegt dat de verantwoordelijkheid niet alleen bij één persoon kan liggen. In Duitsland zijn op meerdere plekken invallen gedaan... in verband met het voorbereiden van een ernstig gevaarlijk misdrijf. Wat dat precies inhoudt wil het Openbaar Ministerie in Berlijn niet zeggen. Volgens justitie zijn de verdachten radicale Chechense moslims. Het is nog onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. De huiszoekingen zijn in Berlijn, Brandenburg, Noord-Rijn-Westfalen en Turingen. Waarschijnlijk is de politie nog een tijd bezig. Jordi Cruijff is de nieuwe technisch directeur van de Ecuadoriaanse Voetbalbond. Zijn aanstelling hing al een tijdje in de lucht, maar is nu officieel. De 45-jarige zoon van Johan Cruijff vervolgt daarmee zijn wereldreis. Hij was eerder actief in Malta, Cyprus, Israël en China. Het weer bewolkt en regenachtig. In het noordwesten even droog en wat zon. Veel wind, vanavond stormachtig langs de kust.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 Nous étions formidables. ground angel. They're trying to pull their wings off so they can't fly. And oh, but she's so brave though, just like a tornado, she's taking us by storm. You can't stop the faith from going, you can't stop the world from knowing the truth was.